Door negens met het NOS-journaal. Het dodental bij de ingestorte brug in de snelweg in de Italiaanse havenstad Genua is opgelopen tot 22. Wordt onder het puin nog altijd gezocht naar overlevenden. Zeker acht mensen zijn gewond geraakt. Op foto's op sociale media is te zien dat een groot deel van de brug in de rivier Polcevera is gestort en op gebouwen eronder. Over de hangbrug loopt de snelweg A10. Er zijn tientallen auto's onder het puin terechtgekomen. Op het moment van het instorten van de brug trok er een noodweer over Genua. In Ecuador zijn bij een ongeluk met een bus zeker 23 mensen omgekomen. 14 inzittenden raakten gewond. De streekbus botste in de buurt van de hoofdstad Quito tegen een personenauto en kwam op zijn kant te liggen. Het ongeluk gebeurde in een beruchte bocht waar vaker ongelukken zijn gebeurd. In de bus zaten naast Ecuadoranen ook mensen uit Venezuela en Colombia. De ebola-uitbraak in Oost-Congo heeft meer levens geëist. Terwijl het Congolese ministerie van Volksgezondheid bezig was met een vaccinatiecampagne in de provincie Ituri, werden ook besmettingen in het nabijgelegen Noord-Kivu gemeld. Die provincies liggen allebei in de buurt van Oeganda. Er zijn nu vijf nieuwe gevallen bekend. In totaal zijn er 57 patiënten met ebola-symptomen. Bij 30 van hen is zeker dat ze het virus hebben. Deze maand brak in Congo opnieuw ebola uit. Een paar dagen nadat de Wereldgezondheidsorganisatie had gemeld dat de vorige uitbraak officieel voorbij was. De ouders van de verwaarloosde jongen die werd gevonden op een camping in Winterswijk zijn veroordeeld tot drie jaar cel. Volgens de rechtbank in Zutphen zijn ze schuldig aan mishandeling, vrijheidsberoving en verwaarlozing. Er was vijf jaar geëist. De Duitse jongen van acht werd vorig jaar ontdekt toen hij midden in de nacht op zoek was naar eten. De ouders waren niet bij de uitspraak aanwezig. Het weer droog en zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zon en stapelwolken, dan wordt het 20 tot 27 graden. Donderdag nog iets warmer, maar later op de dag wel kans op stevige onweersbuien.